Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote bedrijven mogen geen onverkochte kleding meer verbranden. Dat zegt het Europese Parlement, dat vandaag heeft gestemd voor nieuwe regels. Daarmee wil de Europese Unie de markt duurzamer maken. Veel bedrijven verbranden de kleding die ze niet verkopen. In 2015 ging het naar schatting om 1,2 miljoen kledingstukken. Nu het Europees Parlement de nieuwe regels heeft goedgekeurd... moeten ook de EU-ministers nog instemmen. Elon Musk gaat de strijd aan met YouTube. De eigenaar van X gaat een eigen videoplatform maken. Daarover gingen al een tijdje geruchten, maar nu is er een memo over gestuurd naar klanten en partners. X, het oude Twitter dus, moet een soort alles-in-één-app worden... waar je kunt chatten, shoppen, bankieren en dus ook video's kijken. Zo hoopt Musk dat er weer wat meer adverteerders komen. Het is niet duidelijk wanneer het online gaat. Online-iconen Appie Moussa en Stuntkabouter zullen samen met hun vriend Joost Klein optreden op het Songfestival in Malmö. Ze zijn al te zien in de videoclip en gaan nu dus ook onderdeel zijn van de Europapa Act. De twee moesten het lang geheim houden en maakten het net bekend in de talkshow Sophie en Jeroen ik ga mee naar Zweden. en pap, hey, kijk me daar, man. Eh, ik kijk het echt al heel mijn leven met mijn ouders, eh, met heel mijn gezin. Dus het is echt een ultieme eer dat ik samen met Joost dit mag doen. Het is echt fantastisch. Ja, dit is gewoon alsof je voor Nederland uitkomt in het elftal, soort van. Dat is, Eerlijk? Ja, kijk, 160 miljoen mensen naar in totaal wordt geschat. Ja, eh, dat is niet te bevatten. Ja, Appie heeft ruim 1 miljoen volgers op TikTok en Stuntkebouter heeft er 30.000 op Instagram. Maar ja, grote kans dat die cijfers nu gaan stijgen. Dan nog het weer. Later vanavond trekken er nog wat buien over. Maar morgen gaat het los. Dan gaat het regenen en is er lokaal kans op hagel en onweer. En dat wordt een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland zijn de laatste files nu snel aan het oplossen.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 Samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we begonnen met Veronica Swift. En dat nummertje, dat is, was een mooi nummer van een cd van haar. Veronica Swift heet volgens mij de cd. Een cd uit, moet ik even kijken, wat dat... Uh, eh, 2023 zie ik. In the Moonlight. Eh, ja, dat, was gisteravond best wel een heldere lucht. Ook, ook veel regen natuurlijk, maar ook af en toe een helder momentje. Eh, het twee uur heb ik van allerlei muziek staan. Karen Sharp, eh, Humphrey Littleton, eh, Candace Springs van de nieuwe cd... Eva Cassidy, Count Basie, Lisa Ives, Scott Hamilton... Brenda Boykin, Susanna Alt, Michelle David, Boris van der Lek. Nou, voor, voor ieder zit er wat bij. En het tweede nummer wat ik ga draaien is van Karen Sharp, een Engelse saxofoniste. En die speelt het overigens in de band van Humphrey Littleton, Karen Sharp. So far, so good. Sharp, een eh, saxofoniste, eh, tenor en baritonsaxofoon en clarinet speelde zij. Aan, een aantal cd's uitgebracht. Deze cd is So Far So Good, een cd uit 2004. Zij speelde onder andere in de band van Humphrey Littleton... een hele bekende Engelsman die muzikant was, presentator, arrangeur... van alles en nog wat. Dus de hoogste tijd om ook iets van deze eh, bekende Engelsman... Humphrey Littleton te laten horen. en dat komt, het nummertje heet Bad Penny Blues... en dat komt van de cd'tje Portrait of a Genius. Nou... Humphrey Littleton, eh, presentator. Had daar volgens mij eigen eh, programma op de BBC. Eh, tijd voor een serieus blokje. Uh, Ken Springs heeft onlangs een cd uitgebracht. En de tweede wat erachter is Eva Cassidy. En dat zijn alle twee bijzondere figuren. Eva Cassidy is helaas overleden. En Candace Springs had te maken met het overlijden van haar vader. Eh, en eigenlijk haar gevoelens heeft ze omschreven in muziek. En dat is geplaatst op een cd'tje eh, eh, Run Your Race. Een cd uit 2024. Daarvan draai ik één nummertje. Candace Springs, hier heb ik hem. What Was I Made For? Cause I It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where. Wonder how long klein tweeluikje. Ken Springs, Run Your Race. Prachtige cd. En Eva Cassidy, dat is dat eh, product wat eh, vorig jaar gemaakt is. I Can Only Be Me. En dat is met eh, het London Symphonic Orchestra. Een mooi gemonteerde plaat. En dat fantastische zang van Eva Cassidy natuurlijk. Ain't No Sunshine. Nou, dat kan ik nu niet zeggen. Het zonnetje komt net weer door hier. Eh, dan kom ik terecht bij April in Paris. En de mooiste uitvoering van is van Count Basie... ergens uit de 50er, 1955 eh, of zo. Maar ik heb hier een uitvoering van Count Basie... op, de, op zijn uh, eh, 100th Birthday CD. CD 2004, Count Basie. April in Paris. Ah, de moeite waard altijd om naar Parijs te gaan. leuke uitvoering, Count Basie, April in Paris. Eh, dan wou ik het eens hebben over jazz en jonge kinderen. Het, eh, dat, hou de kinderen van jazz. Nou, sommige jazz wel. Ik zag bijvoorbeeld op Spotify, dat kan ik helaas niet hier op via de radio draaien... Eh, bijvoorbeeld Mr. Luca, die heeft hele leuke jazzmuziek voor jonge kinderen gemaakt. Dat kan je op Spotify vinden. Uh, Nederlandstalig en echte jazzsound zit erin. Maar ook eh, uit het buitenland komen allerlei dingen voor jazz. Onder andere Lisa Ives en Jazz for Kids. En van haar cd'tje Everybody's Bopping Het nummertje The Colors of the Blues. The Color of the Blues. is the color of the sky. It's the color of my baby's eyes. It's the color of the blueberries in my blueberry pie. And when I'm feeling down, I say I'm feeling blue. Red is the color of a fire engine racing down the street. It's the color of the juicy apple I'm about to eat. Red is the color of your face when you get mad. And yellow, sweet yellow, it's the color of lemon jello. It's the color of a sunflower in your garden is a warm and happy summer day. Orange is the color of a pumpkin patch right before Halloween. It's the color of a creamsicle dripping down your chin. Orange is the color of the changing leaves in autumn. pistachio ice cream. Warm grass in the middle of spring, a green candy and me at a friend's new toy. Or oh, when another girl steals your boy. Purple is a seat on your brand new bike, a plum, an eggplant, a color you like. Grape jam Lisa Ives. Leuk, leuke muziek is dat. De hele cd zijn allemaal grappige nummers. Uh, kom ik terecht bij een bekende, ook hier in Zandvoort. Zijn naam is Scott Hamilton, een, eh, Amerikaan die volgens mij in Florence woont tegenwoordig. Komt ook weer in Nederland, begreep ik, in het Bimhuis. Of hij is al geweest, hij komt in mei en eh, eind april geloof ik. En daar is een, een opname uit 2004 eh, eh, in het jazzclub De Tor in Enschede. Daar speelt hij samen met eh, het trio Rijn de Graaf. Rijn de Graaf piano, Marius Beets contrabas, Erik Inik op de drums. En dan speelt hij ook onder andere het nummer... moet ik even kijken waar ik het had neergezet. Scott Hamilton, After You've Gone. Heel bekend nummer. Ik zie dat het wel heel lang is, dus ik ga hem ergens afbreken. Scott Hamilton, live at the Tor, After You've Gone. Ja, dat was de good old Scott Hamilton. Eh, traditionele jazz. Eh, eh, ja, bepaalde muziek die heel veel mensen aanspreekt natuurlijk. Dus hij zal ook wel weer druk bezocht zijn of worden in Nederland. Scott Hamilton. En dan komen we toch een beetje recht in de hoek van de electro swing. En dan heb ik klaarstaan, denk ik, Brenda Boykin. Hier, Love is in Town. Yes. yes. And at this time, ladies and gentlemen, for those of you who come in late, we are now having a little cooking session right here on the scene. Putting the pot on in here. And we like for you to join in with us and have a ball. Now, ladies and gentlemen, I'd like to acquaint you with the jazz. ground. See the people are joining around the world. Love is in town. Got this message to share in time. Live your life, be in your prime. Oh, oh. oh. love is in town. vroeger deel uit van de Tap 5. Eh, dan heb ik klaargezet een eh, saxofoniste. Suzanne Oud, volgens mij is Duits. Woont volgens mij in Amsterdam. Eh, Royalty for Real is een nieuwe cd van haar. Is uitgekomen in februari 2024. En zij speelt uh, alt saxofoon en fluit op deze cd. En een mooie cd geworden. Eigenlijk alle nummers mooi. Ik heb gekozen voor de titelsong van de cd. En dan moet ik hem even opzoeken. Susanne Alt. Susanne Alt. Royalty for Real. was Suzanne Alt, eh, Royalty for Real, cd uit 2004. We draaien veel nieuw eh, dit, eh, deze keer. En het volgende is ook van een nieuw album. Dat is een album van Michelle David en de True Tones. En dat album heet Brothers and Sisters. En daar staan, staan mooie nummers op. En dit is een heel mooi nummer. That is You. feestband, zou ik bijna zeggen. Altijd leuk om deze club te zien optreden. Michelle David en de True Tones. En eh, feest is ook altijd een optreden van Scott Bradley Postmodern Jukebox. Heb ik een nummertje van klaargezet. Uh, die treden trouwens ook heel veel op. Zijn altijd bezig met wereldtournees volgens mij. Komen ook nog een keer naar Nederland ergens weer. En dat is I Was Made For Loving You. En dat is de zangeres deze keer is Effie Passaro. Eh, staat ook op YouTube. Mooi nummer, zou je eigenlijk moeten kijken. Is eigenlijk, eh, het gegeven moment switcht het naar een soort Erico Morricone sound. Luister en geniet. give it all to you in the darkness. There's so much I wanna do, and tonight I'm gonna lay it at your dit mooie School van een cd. De Ford Tuning cd 2023 van Scott uh, Bradley Postmodern Jukebox. Altijd weer een feest om te beluisteren. De moeite waard. Eh, ja, we hebben een mooie uitzending gemaakt. Heel veel nieuwe cd'tjes zaten ertussen. En eh, ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ik had ook nog Boris van der Lek beloofd. Nou, daar gaan we ermee uit. Maar ik kan ik maar een heel klein stukje van laten horen natuurlijk. Eens even kijken wat ik dan nog kan doen.